Want ieder bedrijf moet al, zoals dat heet, een risico-inventarisatie hebben gemaakt. Wat is het risico op de werkplek van bijvoorbeeld onveilig werken, ook als het om seksuele intimidatie gaat? We weten dat in Nederland heel erg veel bedrijven dat helemaal niet hebben, terwijl het voor alle bedrijven verplicht is. Vandaag komen ze met een petitie voor het kabinet... naar aanleiding van alle boosonthullingen van grensoverschrijdend gedrag bij The Voice willen dat het verplicht wordt voor werkgevers om met een vertrouwenspersoon aan te stellen. Het moet ook duidelijker worden waar je met klachten naartoe kan gaan. Minister Kuipers gaat kijken of de nachthoreca misschien toch open kan. Hij gaat met clubs en bars praten over wat er mogelijk is en hoe dan. Kuipers denkt dat 1G een optie kan zijn. Dat je dus alleen mag komen dansen en drinken na een negatieve test. De nachthoreca is al bijna twee jaar dicht. Als jij vorig jaar lezen als corona-hobby hebt uitgekozen, dan ben je niet de enige. Er zijn maar liefst 43 miljoen boeken verkocht, het hoogste aantal in 10 jaar tijd. Maar daar hebben boekenwinkels nou niet echt van geprofiteerd. Het meeste werd online gekocht. Ook deze boekhandelaar uit Heerle heeft minder klanten gehad dan normaal. Ondanks de Support Your Local oproep. Ik denk wel dat een aantal mensen is blijven hangen aan het gemak van het internet. Online werden bijna 20% meer boeken besteld... maar in fysieke winkels werd juist iets minder verkocht. Het weer, het is bewolkt en het trekt regen over het land. Vanmiddag wordt het vaker droog en dan gaat of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is veel vertraging na twee ongelukken. Tussen Aalsmeer en de afrit Haarlem-Zuid 6 kilometer file met een half uur vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. Verderop is er opnieuw een ongeluk gebeurd bij Uitgeest.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 You fight about right. together now it alright? I got red lights on the run. But soon there'll be a freeway, get my feet on holy ground. So I sing for you. Though you can't hear me when I get through. And feel you near me in my car. I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas. With a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same just the same Christmas, yeah. Get my feet on holy ground. So I'll sing for you. Though you can't hear me when I get through. Oh, and feel you near me. Driving in my car, driving home for Christmas. driving home for Christmas with a thousand memories.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 dat er in ieder geval niet gekort gaat worden. Minister Kuipers gaat met de nachthoreca in gesprek over mogelijkheden om de sector weer te openen. Hij zei in het coronadebat in de Tweede Kamer gisteren... dat het misschien kan als alle bezoekers die naar binnen willen zich laten testen. En door de coronacrisis zijn reisorganisaties soepeler geworden met het verzetten of het annuleren van een geboekte vakantie. Dat zegt brancheorganisatie ANVR tegen nu.nl. De ANVR denkt dat dit zo zal blijven, maar reizen wordt door de flexibiliteit wel wat duurder. Het weer bewolkt en er valt wat regen. Later vanmiddag breekt vanuit het noordwesten regelmatig de zon door. Het wordt een of acht. Say you won't capture my soul. I'm going to get no be so. Make you want one more, one more.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 playing We will never give, but we gotta. again You will never get it, I will never get it gone We will never give, but we got looking for her in the daytime with a flashlight. Yeah. Oh, she's cramping my style, and I can't.